Weg van huis, ver van spontaan, om weer naar hun baan te gaan. Elke dag sluiten zij aan in de ochtendkaravaan. Zie ze daar toch steeds weer staan om opnieuw op weg te gaan. Mooie dromen naar de maan in de ochtendkaravaan. Als zij weer hun wijk uitrijden, altijd rond dezelfde tijd, is het lot gaat snel voorbij. Weg van huis, ver van spontaan, om weer naar zijn baan te gaan. Elke dag sluit hij weer aan in de ochtend. distant